Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Britse arts zegt dat hij 150 topsporters doping heeft gegeven. De Sunday Times komt met de onthulling nadat undercoverjournalisten de arts hadden bezocht met een verborgen camera. Hij zou doping hebben geleverd aan onder andere wielrenners, tennissers en voetballers. De Britse dopingautoriteit wist volgens de krant al twee jaar van de praktijken van de arts. In een eerste reactie zegt de organisatie dat er toen onvoldoende bewijs was. De Amerikaanse luchtmacht heeft vrijdag 12 F-15 gevechtsvliegtuigen en 350 manschappen naar IJsland en Nederland gestuurd. De Amerikaanse nieuwszender CNN zegt dat de Amerikanen vanuit IJsland patrouillemissies van de NAVO in Europa ondersteunen. En in Nederland zouden de piloten trainen. De inzet is onderdeel van een grote militaire operatie die de VS in 2014 begon nadat Rusland de Krim had geannexeerd. Bij een antiterreuroperatie in het zuidoosten van Turkije zijn zeker vijf militairen en een politieagent om het leven gekomen. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. Eerder deze week werden in hetzelfde gebied in de stad Diyarbakir zeven politieagenten gedood bij een aanslag op een politiebus. In het zuidoosten van Turkije vecht het Turkse leger al maanden tegen de Koerdische PKK. In juli werd een staakt het vuren na 2,5 jaar verbroken. In Brazilië en bij het IOC zijn grote zorgen over de kaartverkoop voor de Olympische Spelen. Tot nu toe is nog maar de helft van de kaartjes voor de Spelen in Rio de Janeiro verkocht. Het evenement begint over vijf maanden. De belangstelling voor kaartjes voor de Olympische Spelen is mogelijk sterk verminderd door het Zika-virus dat in Rio hard heeft toegeslagen. Ook is het land mogelijk minder stabiel doordat de regering verzeild is in een grote corruptiezaak. Het weer, vanochtend opklaringen, later zon. Vanmiddag is het lenteweer, het wordt 15 tot 20 graden... met een matige zuidoostelijke wind. Vanavond enkele buien, maar morgen ook weer zon bij een graad of 16.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 One more time. you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. you just got me feeling so free.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 I try to put a spell on you. No, I've got some tricks up my sleeve try to put a spell on you like I used to do. replace it. So I'm not the one suspected. I know your look when I get there.